Die vond ik persoonlijk altijd niet zo heel erg goed. Eh, die versie van Diana Ross, die nummer 1 trouwens werd hier in Nederland uit 1981. Why do fools fall in love? Nee, het is het heel van Frankie Lyman uit, even kijken, 1956 wat in de rij staat op nummer 307. Want je zit er nog steeds middenin door Rolling Stones 500 Greatest Songs of All Time. Vijf jaar geleden toen bracht Rolling Stone Magazine een lijst uit met de 500 beste liedjes ooit gemaakt. En daar zijn we al een tijdje mee bezig. Uh, sterker nog, voor een paar weken zijn we al eh, op, de, op de helft eh, van deze lijst. Ja, het gaat echt hard. En ja, vanavond, uh, of, of, vannacht in ieder geval, is ehm, weer echt een mega ehm, ja, gevarieerde lijst. Het gaat weer werkelijk waar weer alle kanten op. Rod Stewart gaat voorbij komen dit uur. Madonna, Bob Marley, Neil Young, El Green... Eh, Led Zeppelin komt nog voorbij. De Clash. Het worden me toch een paar eh, wisselvallige uurtjes weer eh, muzikaal. En dan ook nog en twee keer de Beatles. En twee keer de Rolling Stones. En twee keer Blondie. Hoho, nou het wordt één groot feest de komende twee uur in de Friknacht. We zijn gebleven bij nummer 306. Komende twee uur veel entertainment. Nou, dat is toevallig. That's Entertainment van The Jam. Die staat daar op nummer 306. nummer 305. James Brown. Met een duidelijk statement op eh, nummer 305. Say loud aan Black and Proud. En daarvoor ook nog eh, The Jam en That's Entertainment. James Brown trouwens een van de hofleveranciers hè, in eh, deze lijst. Staat er even kijken, zes keer in James Brown. Ehm, en we gaan hem volgens mij nog wel een aantal keer tegenkomen wat hoger. Dit was in ieder geval Say It aan Black and Proud. Ook nog dus uh, eh, The Jam en That's Entertainment. En over hoofdleveranciers gesproken. We krijgen nou eh, nummer 1 en de, ja, de nummer 1 en de nummer 3 uit dat lijstje als het om hoofdleveranciers gaat. Namelijk de Beatles en de Stones achter elkaar. De Beatles die staan er 23 keer in in deze lijst. En de Rolling Stones die staan er 14 keer in in totaal. Die krijgen we nou achter elkaar. En ja, we zijn natuurlijk bezig met uh, ja, Rolling Stones 500 Greatest Stones of All Time van eh, de lijst die 15 jaar geleden werd gepubliceerd in het Rolling Stone magazine. Maar er is ook een albumversie van deze lijst. Hè. Wij zijn echt bezig met de liedjesversie, 500 liedjes. Maar er is dus ook een lijst met 508 500 eh, albums. En op, in die lijst op nummer 1 staat natuurlijk de Beatles met Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Daar krijgen we nou trackje 2 van. Eerst krijg je de titeltrack en nu ga ik de track draaien die daarna ja, meteen daaraan vast zit, zeg maar. Dus je hebt niet eens door dat het eh, in eerste instantie dat het twee aparte liedjes zijn, want ze zijn als het ware ja, aan elkaar eh, gemixt. Ehm, ehm, dus ja, eigenlijk in Nederland werd het een grote hit door Joe Cocker, Dead die maakte eh, de grote hitversie ervan. Maar het origineel van, de, van het nummer waar ik het over heb, dat staat is, even kijken hoor, waar we zijn, op nummer 304.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 Goodbye, Ruby Tuesday. Who could hang a name on you when you change? en dat is het mooie aan deze lijst. Het gaat echt alle kanten op. Van eh, Frankie Lyman tot de Jam, James Brown. Net nog de Beatles met With a Little Help from My Friends op 304. En dit was 303. The Rolling Stones en Ruby Tuesday. Rod Stewart, niemand, niemand ook nog op. Die werd ook een klein hitje. Melanie heeft het ook eh, opgenomen. Het was eigenlijk een eh, dubbele A-kant. Samen met Let's Spend the Night Together. Ook, ook fijn. Bowie heeft het later nog opgenomen. dus werd de dubbele A-kant. Gigantische hit natuurlijk in 1977. En uh, voilà, op nummer 303 in deze top 500. En eh, nou ja, heel veel eh, hits die gaan we nog, ja, zijn we al tegengekomen. We gaan er nog heel veel tegenkomen, want we gaan nu langzaamaan na, naar de hoge regionen van de, van de lijst. Maar er staat ook echt nog, ja, ik zweer het je, werd het tientje, genoeg onbekender spul in deze lijst. en dat is wel leuk. Ik vind die afwisseling altijd wel heel erg fraai. Zo ook nu op nummer 302. Want ja, laten we eerlijk zijn, wanneer hoor je dit nog? Het komt in 1975 en het is eigenlijk een van de onbekendere van, uh, van Willie Nelson. als je country zegt, dan zeg je Willie Nelson, laten we eerlijk zijn. En het is dit nummer dat op eh, nummer 302 staat. Blue Eyes, Crying in the Rain. In twilight glow I see Blue eyes crying in the rain when we kissed goodbye and parted. I knew we'd never meet again. Love is like a dying ember, and only memory I'll remember. 301. Ja, oude rot, Rod Stewart in de lijst, natuurlijk. Ja, in 1979 scoorde de band Kiss een wereldhit met eh, ja, het rock-disco-nummer Hours Made For Loving You, Babe. En eh, nou ja, in één keer moesten al die rockbands en al die rockartiesten, die moesten allemaal aan de disco, want ja, dat verkocht. Queen die deed het hè, met Another, another One Bites the Dust. Ehm, ja, even kijken, Rolling Stones die deden het ook, onder andere met Miss You. En dus ook Rod Stewart met Do You Think I'm Sexy? Oeh, 301, daarvoor 302, Willie Nelson en Blue Eyes Crying in the Rain. Ja, dat betekent dat je er alweer 10 eh, tien hebt. Of, ja, of tenminste, nog, niet deze uitzending, maar hè, altijd zo eh, na nummer 3, 1. Dan, nou ja, je snapt het. Ehm, dan doen we even, even een overzichtje. Dus eh, ja, de laatste 10 die gedraaid zijn. Ehm, even kijken, op nummer 310 hoorde je Black Sabbath met Iron Man. 309, Tina Turner met What's Love, Got To Do With It. 308, Jackie Wilson. Lonely Teardrops, Why Do, the uh, Fools Fall In Love, daar begonnen we mee. Frankie Lyman op 307. 306, The Jam. Dead Entertainment, 305, James Brown, Zee It en Black and Proud. 304 with a little help from my friends, The Beatles. En op 303 de Rolling Stones met Ruby Tuesday. 302 Willie Nelson, Blue Eyes Crying in the Rain. En zojuist op nummer 301 gehoord Rod Stewart en Do You Think I'm Sexy. En ja, dan gaan we naar de bovenste 300 doen. 300 eh, toe, ja. De top 300 eh, uit de top 500 van de Rolling Stones 500 Greatest Songs of All Time. Daar zijn we aan beland. En er zit nog een hoop, hoop, hoop moois tussen. Och man, ehm, en ja nu dan, op 300 en 299, twee jaren 80 platen achter elkaar. En uh, nou ja, dat komt niet heel vaak voor, want ja, er staat helemaal niet zo heel veel eh, jaren 80 in. Nee, 55 liedjes van de 500 komen uit de jaren 80, 11 procent, ja. En dit is een van die liedjes. Om 300. Daar staat Madonna en een van haar grootste hits, Like a Prayer. Prince. Jij staat ook op nummer 299 met Sign to the Times. Oh yeah. chance his girlfriend came across a needle River for the We'll call him Nate if it's a boy. Och, Jonas, je zal maar iets van uh, Sgt. Peppers mogen draaien. En dan ook nog Sign to the Times. In dit geval eh, de grote hit, de titeltrack en eh, ook nog eens de openingstrack. Prince, Sign to the Times op nummer 299 in de lijst. Daarvoor op nummer 300 Madonna en... Of nee, je moet zeggen Madonna we hebben allemaal geleerd van Adam Curry dat het zo moet. Like a Prayer op eh, nummer 300. Ja, deze, deze editie van uh, de Nacht van deze top 500... zijn er drie artiesten die twee keer voorbij komen. Nou, de Beatles en de Rolling Stones die heb je al beide één keer gehad. Maar die komen er dus eh, nog een keertje aan. en ook Blondie gaat twee keer voorbij komen. Waarvan nu de eerste keer. En Blondie is een van de artiesten die het vaakst instaat. los van de top 100. Dus als je die niet mee zou als je die niet eh, inclusief erbij eh, zou tellen, dan eh, is zij samen met The Animals, Frank Sinatra en de Icy Brothers een van eh, ja, de artiesten, de bands, die er eh, ja, drie keer in staan. Ehm, ja, ieder. En ook het meeste dus, zonder die top 100. En ze staan er ja, toevallig ook allemaal best dicht op elkaar. Die drie nummers van Blondie, allemaal tussen de 250 en 300 zijn ze te vinden. Hard of Glass is de hoogst genoteerde op 255. Nou, het volgende uur krijg je nog op 283 Calmy. Maar ja, welke krijgen we dan nou als eerst? Op nummer 289. En nou, misschien, ik, ik denk dat het wel eh, mijn favoriet zelfs is van, eh, van Blondie. Daar vinden we deze. En ja, laten we eerlijk zijn, wat een track is dit ook nog steeds. Hè? Eind jaren 70, toen eh, werd dit uitgebracht. En gek genoeg, een van de grote classics van Blondie. Maar dit werd geen hit in Nederland. Nooit in de top 40 gestaan. dit nog niet eens in de tipperaden. Dat is wel later een hit geweest door One Direction, maar ja, laten we daar niet over hebben. Blondie, One Way or Another op nummer 298. Nummer 297. Young, Heart of Gold. Ja, laten we eerlijk zijn, dit blijft eh, prachtig. Harvest, daar stond het op. Het eh, meest verkochte album, de meest verkochte platen uit 1972. Eh, en ja, heel het album, dat is het gewoon nog steeds goed. 297, New Young, Heart of Gold, daarvoor 298. Blondie and One Way or Another. Ja, ja, ja, ja, ja. Eens even kijken. Ja, ehm, laat ik even doornemen met je. Ja, waar komen nou de, ja, de liedjes vandaan in de lijst? Uit, uit welke landen? Wat zijn de meest vertegenwoordigde landen in eh, deze lijst? Nou, je, je zal het niet verbazen. 351 ehm, van de 500 liedjes komen uit de United States. Gevolgd natuurlijk dan door de United Kingdom met 120 stuks. Eh, nou, voor de rest, eh, ja, heel veel Canada. Of tenminste, heel veel. Staat op nummer 3 in ieder geval met 13 eh, liedjes. Vooral eh, ja, nummers dan door Neil Young, die hoorden we net. Eh, Ierland vinden we dan op plek 4 met 12 liedjes, waarvan 8 door U2. daarna krijgen we op nummer 5 Jamaica. Jamaica met eh, zeven noteringen op de vijfde plek. En eh, ja, de meeste die zijn natuurlijk, kun je wel raden, van eh, Bob Marley en de Wailers. Maar ook Jimmy Cliff, die staat er een aantal keer in. Toets en de Metals ook volgens mij twee keer. Maar ehm, ja, even nou Bob Marley en de Wailers, want die staan natuurlijk ook in de lijst. Meerdere keren gelukkig. Op nummer 296 in dit geval staat eh, deze in de lijst. En volgens mij was dit de eerste hit, eh, in ieder geval in Nederland. Eh, daarvoor waren ze al een doo bandje in plaats van reggae. Get up, stand up. Stand up for your right. 296, Get Up, Stand Up. Get up, stand up. Bob Marley. Stand up for your right. give up the fight. Preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's an all that glitter is gold. After story had never been told, so now you see the light. Hey, stand up for your right. Come on, get up. Bob Marley en de Wailers, Get Up, Stand Up uit 1975. Eh, 296 in de lijst. En daar zijn ze dan voor eh, de tweede keer uh, vannacht. De Rolling Stones. We kwamen ze straks al tegen met Ruby Tuesday. Deze, ja, dat is een van mijn favorieten van de Rolling Stones. Terwijl je deze dan ja, minder vaak hoort. 295, Street Fighting Man. Rolling Stone Magazine 500 Greatest Songs of All Time. Met eh, voor de tweede keer eh, dit uur al Rolling Stones en eh, Street Fighting Man op nummer 295. 294 is voor Led Zeppelin en Black Dog.